Ehm, we beginnen met een opname van, ehm, even kijken, ja, Tony, Tony Bennett. En hij zingt I Let My Heart in San Francisco. The loveliness of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 I lift my arms in San Francisco. High on a hill, it calls overcast. Climb halfway to the stars. The morning fire may chill the air. I don't care. in San Francisco. Above the blue Tony Bennett? Alokma, oh, Alasma Haar in San Francisco. Oké, okay, nu dan ehm, van alles wat eh, van, ehm, vanavond. Eh, ik weet niet, ik heb het, eh, gewoonlijk heb ik een script een beetje uitgeschreven wat ik zo wou zeggen en nooit doe. <laughs> en dus ik dacht, nou ja, ik neem wat cd'tjes uit mijn verzameling en die speel ik dan. En ik hoop maar dat het goed komt. En nu dan een favoriet van mij. Lina Hoorn. het duurt wel even een tijdje, maar uh, het komt wel. Het gaat niet zo heel erg vlug vanmorgen. Nu wel. Never treat me sweet angel. Thou be I got it bad, and that ain't good. العهود I got it bad and that ain't good But when when the week is oh. over, and Friday morning. <laughs> got it bad, and that ain't good. I've got it bad. Oh, yes, it's so bad. was dan uh, Ina Hoorn. En zoals ik dan al zei, gevarieerd programma vandaag. En eh, we gaan nu even luisteren naar een, een standard in de band eh, World. Zo gezegd, Buddy Rich en Lionel Hampton. Een betere combinatie. Moet je wel voor zoeken hoor. Hier gaan we dan. Maar. Fanny Valentine. Zo, gaat hij erin. Magne Magenta, je vraagt, doe je ook eens oude mop songs? Nou, dan wil ik wel eens weten wat je daarmee bedoelt. Eh, laat eens weten. Misschien kan je ermee mee helpen. Maar meestal is mijn programma met uh, jazz standards. En zo, dus... Eh,

die Valentine. Ehm, dat is een ander nummer. Ik zal het er even nog gaan zoeken. Ik... Uh, ehm, dit is gewoonlijk het... nu eh, dan. Gewoonlijk is dit een cd'tje eh, in mijn... in eh, mijn cd of harddrive zet. En eh, nou, dan komt het meestal komt de titel zo'n wat er gespeeld wordt. Maar eh, dat is uh, eh, niet het geval in deze keer, dus ik ga het weer met een andere cd proberen, of eigenlijk ook spelen bij jullie natuurlijk. De Golden Band Era, we gaan een beetje in de mood bij Glenn Miller. At the show we'll play Temptation, Sherry, is een Harry James, en Tiva 2, Louis Armstrong, en als we nog tijd hebben, een September Song bij Les Brown. Zo, een handvol met some good band music. So sit back, eh, enjoy it. Een glaasje of een flesje erbij. En hier gaan we dan. Met de grote mensen van de band, zo. De, bandera band era, eigenlijk zeggen. als ik maar naar buiten kijk, dan eh, zal men niet naar buiten kijken te nat daar. Wel, eh, wat is het nieuws in Nieuw-Zeeland? Eh, wel, eh, het grote nieuws is dat de benzine is 4 centen goedkoper geworden. En hier gaan we dan, in de mood. station at the show sure knew then uh, Sherry Bay, Harry James.

See but around. Goedenavond, lieve mensen. Toch, Guus? Hier is jullie eigen oude bubbels weer. En Guus heeft goede lach. Stefan is ook op de gitaar. Michiel op de bas en Wouter op de gitaar ook. En dat is een hele geweldige avond. Het is namelijk heksensabbat. En, en, het is, eh, en, ja. Els en Yvette zijn momenteel... een soort heksen, heksendinges. Een soort dinges, ja. Maar wij zijn er niet. Nee, want heksen en... Maar jouw vrouw is er wel. Ja, maar Guus, we zijn boeren en heksen en boeren, dat matcht niet. Ik heb... Nou, het is echt waar, is de oogst mislukt... Maar jouw vrouw is er, mijn vrouw is er. Moet ik me nou zorgen gaan maken? Ja, nee, maar doe wel. Ik ga jongens. Oh, al die kat weg met die fucking voor mij. Ik het little song going to sing for you. It's so groovy and it's easy to do. It's a bubbling boogie. It's a bubbling boogie. Keep you groovy. 24 rounds and then Let me hit the bass, pops. Let me hit the bass. You like music, it's a boogie beat. Here's a little fire that's really all we It's a bubbling boogie. It's a bubbling boogie. alive today. If you like music with some boogie beat, here's left five nine three all three. It's the bubbling boogie. It's the bubbling boogie. Keep you groovy, finally more out today. If you like music with some hidey ho, just listen to me. Midnight Symphony. Let it roll, Pops. Let me hear the bass. Let me hear the bass. go! Heksenmeester, heet dat in de literatuur. Is Dretter? Beter een heksennacht dan een heksenjacht. Dred? Ja? Ja, die is er. Dred zoek eens op een eh, eh, heksenmeester. Want dat, ik ben al 35 jaar getrouwd met Aline, oh, dus ik ben inmiddels wel heksenmeester. Toch? Ja, je was toch al heksenmeester? Ik was wel heksenmeester. ik was toch tovenaar of zo? Nou, keer al. Ja, inderdaad, via de sterrenbeelden. was het bijna vergeten. Ik was even bijna vergeten iedereen voor te stellen. Ja, dat moet je doen. Eh, nou, recht voor mij zit Stefan. Stefan! Stel je voor. Vijf ja. <laughs> vragen. Oh, oké. Okay. Nee, dat is dus gesproken. Oké. En dan eh, ook recht voor mij staat uh, Michiel. is Michiel, die was op eh, vier snaren. Eh, en dan hebben we ook nog Wouter. Dat er! Eh, zes. Ik heb hem nou mijn stoel gedraaid. Hij zit nou ook recht tegenover me. Dus Wouter. En die heeft zes snaren. En dan heb je Bubbles en die heeft zes snaren. En een hele harde stem. Oh, wat een lieve stem heeft die man toch, wel af en toe. Het is werkelijk wonderbaarlijk. Of het mooi. Mm. I need the sugar in my bowl. I need a little sweetness down in my soul. I can't stand some loving, oh so bad. I feel so funny i feel so sad. I need a little steam heat on my clothes. Maybe I can fix things up. So there it goes. Oh ja, ik What's the matter? Mama say you're Hello So, and drop some sugar in my bowl. in my bowl. I need my little hot dog between your rolls. You've been acting different. I've been told. Ooh, we drop some sugar in my bowl. I need a little steam heat on my clothes. Maybe I can fix things up. So there it goes. What's the matter, mama? Come on and save your papa's soul and drop some sugar in my bowl. Let the band play. up some sugar in my bowl. Yeah, need a little sugar in my bowl. Mooi jongens. Geinig hè? Dat schreeuwt toch om zo'n gedropen sigaret zou ik zeggen. Ja, Bessie Smith, die van de chips. Superin Mado. Dat was een van de goede feministes. Ook die dus ook uh, met zo'n leuk filmpje op Eén van de goede? Eh, ja, een hele goede was dat. Die sloeg ook de keer Davis. Met de Fresh whisky. Ah, ja. Mevrouw Bummers nog wat over. Zal ik hem... Uh, eh, ja. ik hem... Uh, uh, ja. Nee, flessen whisky. zo Zo'n leuk filmpje op YouTube. In ieder geval, dat ze, dat ze ook... Zit nog in de loop, maar. ik was 47 euro per set. Ik doe hem altijd. Ik denk, ik denk dat het hoogste natuurlijk wordt. was. Jongens, wij zijn dus, dus, dat gaat. En hij dan deze volgen? Ja. In F. Oh ja. Doen we het in F? Welke doen we in One is never too old to swing. Dus heeft iemand dan de vloer tip? Niet voor mij natuurlijk. Voor Don't be afraid to swing until When you feel the rhythm, what you gonna do? You be the king of everything. Cause one is never too old to swing. Never be shy and hold it back. Let's not hang it out, it's a killer jack. You be the king of everything. Cause one is never too old to swing. Let me tell you about my mom and pop. They were the boogie woogie by the clock. Then turn the radio below down so the neighbor don't hurt you. Go to town. again the crew from sun to south. If you have a word, start to stop shout. You'll be the king of everything. Cause one is never too old to swing. Yeah. Mm. saxofoon en uh, Dat dit dus we ook hartstikke lollig met Stefan en, Walter. Eh, en We hebben wel eens een dansje gemaakt. We hebben, we hebben samen een dansje gedaan. Op een bed gelegen, oh. thee gedronken. Het kruidenthee, heel uniek. Kruidenthee. Geswingd hebben we Wel, dat doen we elke dag, maar met die arbeiders weer jou en die ook kaas. Want zwingen en lachen, dat is de landbouw. Guus zit de hele dag te grinniken. In zichzelf. <laughs> Lachen, nou landbouw, gieren, gieren. We hebben liet trouwens, hè. Zal ik het oude verhaal vertellen? We hebben dus een gier gemaakt uh, van... dat doe ik elke ochtend. Oké, ja, maar jij doet Ja, jij doet het. Maar deze is zonder bilirubine. Dat, wij maken het van de smeerwortel. dat, gaat ontzettend stinken. En op een gegeven moment valt Guus jasje in, eh, in die gierput. En hij zit te roeren met die grote lepel. En ik zeg, joh, laat dat jasje toch liggen, man, die kan niet meer aan. Toen zegt Guus, jammer, maar mijn brood zit erin. Jezus, waar gebeurt het? Dat is echt waar gebeurd. Op de tuin. Met een paapje, hè? Laat mij naast, anders kan je niet gebeuren. Tippies, groetjes, mooie jongens, kom maar. Je hebt hem net gegooid. Ja, voor de kleine groetjes. Maar ik heb nog hoop dat het er wel eens belangrijk voor heeft. Nee, nee, ik niet. Oh. Nee, jij niet. Niet meer? Nooit gedaan. Sinds wanneer dan? Ja, alle muzikanten dat deed. Nee, sommige niet hoor zo, die houdt helemaal niet van drugs. Ik hou niet van drugs. Kruiden. Dat wel. Dus- leuk, om even je tuin te komen trouwens gisteren. Ja, we hebben een heel klein stukje gezien. Ja joh. Oh, dat is leuk geweest. ik, eh, ik heb jullie allemaal uh, naar mijn tuin heen Ik wist niet waar je was. In de tuin. Dan kwam ik op tijd weer binnen of niet jongens? nou, nou. dat was een beetje eh, Around Midnight zo'n beetje. Nou. Eh, nou midnight in eh, Moskou. midnight in Tunesië. Nee, goed rondom tien. dan, Sorry, nou, dat kunnen we zo wel even doen. Nu aan Moet nog even Stefan op. Heb jij nog iets interactiefs met niet? Ja, natuurlijk, in. Oké. Dames en heren, jullie krijgen het misschien niet mee thuis allemaal. Maar Wouter is even daar aan het Ah, dus ja, snel hè, restaureren. Hij knijpt een, eh, een oor Hij maakt nu een knoop. Hij legt nu een knoopje in een snaar. Wouter, die zou best goed... Tot Niet om ze aan elkaar te maken, maar ter voorkoming van enig gevaar. Dat vind ik een heel net gebaar. Hij gaat dus nu het volgende knoopje leggen. En hopen dat het houdt. Ja, vooral dat. Aan het hout, met die dingen waaraan het houdt en waar het vast van houdt en dat we Ja, daar gaat hij. Kijk dan. Zo zo snaar, krijg je zo, zo zwaar. <laughs> ik hoorde een mooi verhaal over snaren ook nog vandaag. Echt waar? Nou, dat als je een snaar erop hebt gezet... Waarop? Op een gitaar. Op een gitaar. welk snaarinstrument dan ook. Ja. Met gewikkelde snaren. Dus dan heb je een kern. Dat ja. stelt luisteraar stelt u zich voor een ijzerdraadje. En daaromheen zit er vaak een eh, stof, tekst, een stukje textiel gewikkeld. Nylon. En dan daarom, of zijde of nylon, textiel, weet ik het. En daaromheen weer een stalen wikkeling. Of met een beetje zilver erin, als je meer geld hebt. roest mhm. minder. Maar als je die snaar erop hebt gezet, moet je bij de stemschroef een knakje maken in de snaar. ja. tijd al. Voordat je hem afbreekt. Want anders kan het binnenste, de kern, ja meer weg gaan glijden dan het buitenste. Ja, dan die En dan, dat doe ik dan heb je dus, eh, ja, hoe moet je dat noemen? Een uitgelubberde snaar. Een uitgelubberde snaar. Hoe zou je daar een mooie fysische term voor kunnen krijgen? dat ja, eh, als je sokken aftrekt, Dan wordt het een soort van ongevoelige snaar. Nou, het is echt zo. Dus nee, je, je sokken zijn afgezakt. Echt, eh, zeg maar, ah, toen ik het hoorde... zit los. Ja, ja. Heb je schaamde ik me ook een beetje, dat ik het nooit eerder wist. Oké ik ook vond, was ik blij dat we deden wat, Maar vaak deed ik het al wel, zo'n knakje. Alsof iets zei van zo'n knakje is ergens goed voor, hè? Nee, dat gebeurt ook als je hem er zo gewoon op zet, hè? Met je dronken of zo kop. Dan krijg je altijd een knakje erin. Vaak knak je hem omdat hij een hoekje om moet. Ja, soms hoeft hij geen hoekje om om hem af te knippen. Dan ligt hij er geweldig Luisteraars, zijn jullie wat kwijt of... Eh? Mhm. Ik heb altijd, maar soms laat ik ze ook een beetje, een beetje lummen ook. Dan steek je ze zo al in. ja, ik vind dat ook vrolijk staan. Het is ook leuk als, iemand, als je een andere muzikant in zijn oog steekt met zo'n taal. Ja, ja. Lach in de landbouw is dat altijd. Ja, je loopt helemaal blinde jazzmuzikanten rond. Zo. Ja. ja. Zijn je voelsprieten, zegt geen ja, ik voel het. Ja, ik voel het eindelijk klaar met stemmen? Ja, gaan we dan CGM Blues spelen, joh. Met een opstapje ook. Welke? CGM Blues met een opstapje. En dan gaat, opstapje. dan gaat hij na het opstapje weer naar C, dus niet F. Dat is heel grappig. Dat is een gearrangeerde van Ellington. Dames en heren, let vooral allemaal op het opstapje. Het komt zometeen weer dus het opstapje. Alles speel je gewoon een blues in zee, maar CGM Blues is een blues. Ja, want blues in zee. Blues in zee is niet Jam Blues. Het is gearrangeerd helemaal. Ik heb, vind bikinis in zee vind ik leuk. Maar een blouse, alleen maar een blouse in de zee, ik vind het niks. Bikinis in zee. Nee, liever een jas in de gier, hè? Nee. Dan liever een blouse in de zee. Elke toon heeft kleur. En kleur 1 is? Nou, je kan uh, voor bedenken. Ik denk dat mensen op de Indigo daar bedreven in zijn. 440 trilling per seconde zien. Van, ieder ah, geval Dat moet de oscilloscoop ook Ik denk dat de Blue Note, denk ik ook dat hij, nou, blauw. Blauw, blauw. is dit ook de negende toon, hè, de Blue Note, toch? Ehm, nou, het is, zo, vanuit in principe heb je altijd ehm, m één Blue Note in de blues. Mhm. Maar er dus is ook muziek. Precies, dat is hem. Maar er is ook muziek waarbij je twee Blue Noten hebt. Mhm. Er was een jazz bebop film. Ja, klopt. Want dat is ook een wat geëvalueerde manier van blues spelen bebop. Je had vroeger een char en dat heeft kort bestaan. Dat heette blues apostrof bebop. dat waren dus altijd twee blues thema's, die, of een blues thema die twee keer hetzelfde werd gespeeld. Mhm. Dan kreeg je impro, dan kreeg je eh, mensen die dus erop 4 op 4 speelden, blazers. En dan eindigen ze ook weer met zo'n tempo. Morgen muziekfeestje. En is dat dan een drie akkoorden blues? Of is vaak dat wel. Een jazz blues? Nou, een niet drie akkoorden blues is bijvoorbeeld Naast de Tuin met Charlie Parker. Is een één Parker. Ja, of eh, ik heb nog een keer te doen. Naast de tuin met Charlie Parker. Steph, take Yeah. Oh, it sounds so nice. It must be illegal. Yeah, go, go, go, go. I lead the way. I lead the way. bird came to New York Bird, Charlie Parker. Over bloesjes gesproken. Mhm. Eh, Limehouse Blues. Nou, dat gaat zo meteen ja, is mooi, hè? Limehouse Blues. Da, da, heel, ja, kan je die Chinezen voorstellen ook? Ja, hè? Ja, hè? Honky Donkey China. Ja, Limehouse. Dat doen we ook Chinatown, hè? Chinatown. Ik heb die, die heb ik dus ook opgenomen, hè? 16 juli. Precies. Speel je ook een bes? Slowbox China. Die is ook mooi. Speel je bas mee? Ja, als er snel wordt in China gesperd. Ja, maar die jullie spelen vind ik ook een heel mooi liedje. Die speelde bij het Kokkenhuis. Oh, swim to get you. Ja, je oh, moet ja maar Wouter moet vanavond ook nog een keer gaan zingen natuurlijk. Wel. Ja. Nee, hoor, ik heb mijn stem de tekst eh, Ik heb mijn scherm. Hé, schat er maar niet mee hoor. Want ik heb een keer gehad dat ik mijn stem inderdaad thuis had. Weet je wel. Nou, ja, dat was leuk. Ik kan wel zingen als ik thuis kwam had ik hem ook weer. Dus het leek wel... Ja, ja, ja. Hij lag op het nachtkastje. Ja, zelf. Ja, ja. Er is glaasje water. nooit meegemaakt hè. Ik heb er wat met Wouter gegeven, een week iets gestemd, dus niet een beetje weg. Nou, doe Magenta even de groeten. Nou, maar lieve Magenta. Omdat het gaat. Ja, dan gaan we, dan gaan we een liedje voor spelen. Bes? Twee, drie, vier. Zou niet nou? Je kent hem ook, hè? Gewoon een zwarte, witte. Bes, ja. We hebben een beste tuin, hè? Ja, Liep is fucking idioot. We hebben dus ook een beste tuin. En dat zijn heel veel soorten bessen. En heel soms... Was te ver lopen voor Michiel. Ja, maar soms zie je daar ook Aziatische half of kleine 1, 3, 4... Chinatown, my Chinatown, where the lights are low. There's no, no other land, drifter to and fro.

当高压也不往卡拉两万，这个我要当当电影，当电影，当当人，我要听了。就把那电影当当当不火箭，不然把汉语那些不火箭看当当。Go go go go go！别当放电，放电很这个放电，打包都好拿到火箭要打包放到电，不够电。 东边红光，西边红光，东边红光，西边红光，东边红光，西边红光，东边红光，西边红光，东边红光，西边红光，东边红光，西边红光，东边红光，西边红光， zo'n keten van wokrestaurantjes. Mm En die heet City Wok. Maar <laughs> die gast die daar achter de kassa staat, dat is een Aziat. Mhm. Die kan de S niet zeggen. Die zegt City Wok. Ja, dat is alleen maar zo. Kan ik dat zo City Food? Ja, dat kan. <laughs> Wat een Shitty Je had ook een programma dat heette Rur een gegeven moment. Dat kon, ja, dat kon de Chinezen ook niet uitspreken. Jan Lemperink. Jan Maar Jan Lemperink. Rita Reis zei het ook meteen. Ja, je weet hoe het in China wordt uitgesproken. Ja. je bent aan het drogen, Guus. Allerlei uh, Oude Barbie. Frambozen. <laughs> frambozen en eh, bladeren, toch? citroenkruid. Citroenkruid, dat kennen we vanuit de tuin. Citroenkruid Houd muggen weg, toch? Ja, maar beter in een balmotor. Had jij nog zo'n aansteker? Oh. Ja, heb jij nog zo'n klein glaasje? Had jij nog zo'n pakje zeker. Jij zei uit een Je hebt wel wat inzeker. Ja. Hé, hey, het is Kijk, je wat groter. dat is de check ook. hey, kijk eens aan. Kijk. Goed dan? Ja, jullie moeten inderdaad Minor of uh, uh, Limehouse Blues spelen, jongens. Dat kan niet uitblijven. Proost. Dit heet ook een meniscus, toch, hè, Stefan? Je praten ook over een eh, meniscus van een vloeistof. is ook typisch. Een holle en een bolle meniscus. Huh? En hoe dat zit met 40% alcohol, dat zien we nooit, hè? Dat zien we nooit, Nee, dat zien we, dat zien we nooit. is het dan een holle of een bolle? Ik kan het niet zien in Dit nou, het is in ieder geval een Hoe zou theoretisch zijn? 40% alcohol. Hmm, deze heeft er, eh, om exact te zijn, 43. Nee, het water nog steeds brand, hè, bubbels? Zijn 100 water. Het zijn wel volumeprocenten. Je mag dat met natrium destilleren. het zijn wel volumeprocenten, bedenk dat. Hè. Dus uh, zit er een stuk meer in dan eh, het water zelf. Heerlijk. Dat heb ik nou helemaal mis. Maar bij schoonzus, echt, die denkt altijd, dag, shave joh. Ik denk, ik heb heel veel gedacht, wist die moet je niet drinken, dat is zo smerig. Polair is toch het aantal uh, eh, honderd. Want het weegt, eh, weegt Maar dan ruikt ze wel heel lekker waarschijnlijk. Ja, dat is eh. <laughs> Ah, ik ga niet rekenen op de vrijdagavond. Is een mol niet een, een bepaald aantal... Ja, micro microholen werken mee. Ja, alcoholmolecuul weegt meer dan water. Maar mol, uh, uh, ja, maar het zijn volumeprocent Ja. Mol je rekening met gemiddeld. is molecuul. ja, toch wel, want als jij hebt opgelost in 1 liter water is 1 mol. De dichtheid van alcohol. Maar je werkt altijd met micromolen, dus dus, eh, dus is 44 volumeprocent is hoger dan 4 Maar niet over Het molecuulgewicht, dus van het, aantal grammen wat staat op het potje, dat gooi je in een liter water, heb je 1 molair van die vloeistof. Omdat de moleculen tussen elkaar ingaan. En als je dat verdunt, dat doet veel duur natuurlijk, dan praat je over micromolen. En daar wordt hij gerekend. opgewet in de les. Maar, maar is het tegenwoordig... <laughs> ja. Dit de fantasisten niet maar zo praten ze nog over micromolen. Ik dacht dat het tegenwoordig één waren. Eén proefje ook opgelet hebben. Micromolen nog steeds. Seksuele voorlichting en, en water en alcohol mengen. Daar hebben we allebei wel opgelet op de middelbare school. En <laughs> dat is gewoon blijven hangen op een oh, nou, je talen ben je kwijt, maar deze dingen weet je. Ja, ik was gewoon... Ja, je, moet, je onthoudt waar je interesse in hebt. Ik weet ja, dat is, ligt natuurlijk is dat zo. het is aan de leraar om die interesse te, kweken. kweken. Dat is waar. Zo had ik een, geschiedenisleraar en die, die, ging, die had gewoon van die, van die sheets, gewoon handgeschreven met zo van dat... Ja, dat is ook niet echt inspirerend, hè? En hij knalde de ene sheet naar die andere en daar ging hij zijn proefwerk over houden. maar ondertussen zat hij de meest boeiende verhalen te vertellen. maar wij zaten dus keihard te pennen. En we zaten niet eens te horen wat we aan het opschrijven waren. Dat was gewoon, we schreven dat over. En intussen kregen we de mooiste uh, Nova uh, van... Uh, als iemand die gaaf heeft. Ja, inderdaad. Meneer Nelissen, als u luistert... Jan Nelissen, de steenhouwer. Meneer, oh ja, dat is... Nelissen, de, de geschiedenisdeel. Ja, hoe je het inderdaad brengt. Met enthousiast, misschien geen gepensioneerd. Ja. Nee, maar de geschiedenisleraar die we na hem kregen, dat was echt iemand, dat was niet zo slim die was van een andere school afgepest. Dus die kwam nu bij het gymnasium. Want daar waren ze allemaal heel nerdig en aardig voor leraren. En daar bewonderden ze nog. Dus eh, die kwam bij ons. Maar toen na twee weken kwam hij ineens met de arm in de mitella. Toen vroeg wat hij gedaan had. En toen was hij eerlijk. Dat was ook heel stom. Hij had namelijk een, auto die op gas reed. Uh-huh. En had hij, was hij gaan tanken. En eh, was hier weggereden zonder dat hij de slang afgekoppeld had. Briljant, dat moet... Echt waar, hij zelfs... Jammer dat die man geschiedenis wordt en niet bijvoorbeeld de Hij is wel de uitvinder van het bungee tanken bij deze. Ik ken het ook van Syrië, heeft ook wel eens een slang. Uh, maar hij had, geen... zo'n harde aan blijkbaar. Het thema vandaag, dat, is eh, dat die, dat die, jaar erbij is. En, bij eh, dat ding gevraagd door Liedewijn wat het thema is. Nou, het thema is dus geen thema. We hebben dus geen enkel thema. Het gaat dus ook echt nergens over. Maar het is wel allemaal heel belangrijk. we gaan zo weer spelen, maar we moeten even de ene snaar repareren en de andere snaar erop we hadden op een gegeven moment met z'n allen bij elkaar hadden we gewoon 40 jaar met snaren. Dus zo'n we moesten even wat snaren wat je als geschiedenis beschouwt, hè. Je hebt de geschiedenis van de natuurwetenschap. Blijf dan een beetje thuis en verzin een goed verhaal. Dat kun je, dus is je stromingen van denkers en eh, hoe ze de plank missloegen. Ja. een van de mooiste vrouwen is... een plank. Ja. Een van de mooiste vrouwen is van Lodewijk de XIV. Die dacht ook na nou, over allerlei problemen. Die had een ton, Stefan, en die was gecalibreerd. Hè? Dus helemaal... Eh, en die was helemaal... Ja, dat noemen ze zo. Dus van eh, afgemeten in, in, in, in, eh, toch? En daar dreef dus de, vis in. De vis in. En hoe kwam het nou? Dat, want waarvoor zeker is nog niet de zuurstof en zo. Maar dat die vis, dat als die vis dood is, daar kwam de water over die ton. Dat had natuurlijk ook van Archimedes een beetje gehoord. En als die vis dus niet dood was, dan, eh, dan bleef hij zwemmen. Wat denk je dat het... Wat, hoe, hij dus al reguleerde. Maar wat denk je dat het daar nou was? Het is een heel bekend experiment. Niemand van de geleerden dorst te twijfelen aan, aan, eh, aan eh, Lodewijk XIV, maar ze hadden het experiment nooit zelf gedaan. Het was nou, gewoon een andere vis steeds. Maar het is nu ah. wel wetenschappelijk bewezen dat Wouter niet bloot. Dus dat kunnen mensen... Goed hè? goed. Dat... En gelukkig staat er geen camera op. En dit staat niet, ja, dat is zo'n grote vis ongeveer, maar niet weet ook. Dot, dot, Nee mama, het is gewoon Ja, ja, ja. Ja, en Liep gaat binnenkort allerlei kruiden roken, hè? je romba. Ja, maar dat, mag je wel roken, geen tabak. Je moet ook geen tabak roken drinken. Vraag maar eh, aan Michiel. Je moet misschien, ja maar... Jij hebt ook niet behoefte om alleen citroenkruid te gaan roken met marihuana. Dat lijkt mij heel smerig, eerlijk gezegd. Nou, weet ik niet. Lied doet onderzoek naar. En terpenen, dat is een, een Kijk, ik smaakstof. een beetje lekker smaak roken, dan ga ik wel citroenkruid roken zonder marihuana. Dat kan ook. Want misschien, je moet ook oppassen, Guus, dat mensen die ineens smaken. Dat dingen afzonderlijk wel misschien iets kunnen hebben. Stefan, kun je me ook even doorgeven aan Guus? Daarna, ik wil eerst nog wel even tussendoor één trekje. Sorry, Guus. <laughs> dat is dat ik op zeven. Oké, het is ernstig weer. Ik moet even de boys Het ziet er zo eerlijk uit. Nou, eh, wint het je ook leuk op Ja, niet meer zeggen. twee twee Ja, ik heb geen Hij is er een, maar hij is nog voor. Hij daar lekker mee. Alles komt net Laat daar de muziek uit. Nee, dat is niet te mij. En dat is je de aansteker. Ga thuis. je zo'n gast die had ook zijn hele litteken zo. je steeds mislukt met zelfmoord. ze oh, <laughs> mannen zonder litteken, die konden vroeger nooit trouwen. Ja, dat is ook is echt zo. staat ook litteken. Een tatoeatie van een penis Wauw, wauw, wauw. Je moet ze eigenlijk recht in je gezicht hebben. Ja. Maar dit is wel een hele te gekke. Ja. Vette. Ja. Kan die toch minstens van hoofd mee raken? Is wel een band eh, <laughs> verwisselen? Nee, nou, ik was een jaar of tien en toen reed ik eh, heel enthousiast op een fiets richting een fietsenrek. Die vlak langs een muurtje stond. En ik parkeerde hem echt zo perfect, super perfect erin. Maar alleen in dat muurtje zat een ijzeren pen. En die ging zo... <laughs> Niet langs mijn arm, maar echt doorheen. <laughs> Duurde dat lang, die gein, eh, voordat het helemaal hersteld was? Het was onwijs diep, maar eh, hoe lang, heel snel. Hoe lang duurt die pijn? Of krijg je daar endorfine zo? Hoe lang... Nou, ik weet, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het zo'n pijn deed dat ik vergat om te huilen. Mhm. Maar hebben ze later met pijnstillers heel snel iets gedaan en dichtbinden en zo? dat is Dat bij de eilanden, Teuzen, hè? Dus Zeker, heb je hem gelaten. Daar, daar, daar. Waar jongens, daar Wel, alles een lekker vol. Deze van mij in ieder Well, where are you? <laughs> I, I sadly metal blues will make you lose your mind. I'll make you lose your mind. I'll take the bridge. another blues will make you lose your mind. Oh jee. Ha, ah, de, een goed gesprek gaat. Nou. Eh, ja, top man. Jij bent die kanja kwijt, hè? Misschien zijn er mensen op de radio die even kunnen vertellen waar Michiel zijn marihuana heeft gewerkt. Ja, eh, misschien eh, mensen, beste webcamkijkers, misschien heb je het gezien. Ook nog maar misschien is er ook via een, een oh, ander soort zintuig waargenomen. Oh, Lord, I'm in my sin. Stay away from everybody. Lord, I'm in my sin. I find the army and the navy. Somebody give me my gin. When I'm feeling high, but I don't have nothing to do. And I'm feeling high, Lord, I don't have nothing to do. Just fill me full of good liquors. Sure, I'll be nice to you. I need good liquor. Show him a bottle of mine. I need good liquor. Show him a bottle of mine.

Maquillo. everything, baby. Somebody give me my Jane. When I'm feeling high, Lord, I don't have nothing to do. When I'm feeling high, Lord, I don't have nothing to do. Just fill me full of good liquor. Sure, I'll be

Ja, je bent iets kwijt, hè? Net terecht, hè? Is er nou echt iemand op het niveau die even dus een zesde gebruikt en niet marihuana vindt? hè? Oh, ja, dit kan echt onder je elementalen werd dat vroeger genoemd, hè jongens? Dat je van die, die wezens hebt zo oh, tussen hemel en aarde. Daar zit ook niks onder. Elementalen heet het. Niet verwarren met emmentalen natuurlijk. Wat is die kat eigenlijk? Elementalen. die hoge sfeer. <laughs> Kies kat. Zie je? Daar krijg je mooi stukje gitaar muziek. Het is jongens. Heb je dat niet? Die in je zak. Ja, ik wil wel kleurlijk, maar nu meteen dicht te zijn. Nee, ik ga niet om het zijn. Ik heb ook wel andere zakken, andere pakjes zeg Oké. Dat is een klaar die dingen jongens. jongens. Ik ga niet grijpen. Is dat het? Dat is het niet. Dat is het niet. Nee, dat is het niet, Nee, dat is het niet deductie. Dan gaan we dus helemaal terug, hè. Ja, dat ah, moet het weer tegen Nergens vandaan, dat de Zie je mij niet denken, hè? Wanneer heb jij riep erop? Hier heb jij, Ja, hier is het. groot plastic zakje. Ja, het was een uh, plastic zakje. Uiteindelijk zijn we allemaal met... Nou, ik weet allemaal afspraken We moeten wel wat van Nou, laten we nog een liedje spelen. Ja, maar... The question. Dan pak je Voor de laatste zakje. Amen. Mm. zes weer lachen geweest met de We hebben weer hier, hè. En hoe laat loopt je nog aan? Niet? Je hebt geen eindtijd vandaag. Wauw. Oh, Dus vakantie. Echt waar, heel Anders van de people. Nou, we hebben dubbels eh, nog zo'n ding op vier wielen beloofd. Ja, dat is Van zijn Ja. Die moet zijn. En het complete werk van mij had 6. Komt bewust nog een liedje pas, dan heb je pauze compleet werk maar van Michael Jackson ook nog. Het was dan wel. Om oh, de Jackson dus... Ik kan er maken. Ik maak een kerf dan. Nou wacht, ik kan niet ook. En uh, hele einde eh, een hele mooie. Ja, maar door het begin dan uh, van Kerven, Voordat hij overgaat, een soort Arabische lijn, jongens. Ja, ja. Dus dat heet, heet dat niet Rubata, dan blijft hij net zo lang. Rubato, tot dat, uh, dat zegt die niet samen. hebben we hem. Ja? Dan krijg je Arabische. Wil je hem een D? Nee, geen Oh.